Deze toezichthouder beoordeelt wanneer de inlichtingendiensten... bijvoorbeeld een mogelijke terrorist mogen tappen of hacken. De afgelopen zes maanden trapte de toezichthouder in 1 op de 20 gevallen op de rem. Te veel, vindt de toetsingscommissie zelf. Volgens de ministeries van Middellandse Zaken en Defensie gaat het om aanloopproblemen, maar dat durft de toezichthouder nog niet te zeggen. Minister Slop wil voorlopig niet kijken naar een extra loonsverhoging voor leerkrachten op basisscholen. Daarmee negeert hij de oproep die coalitiepartijen D66 en CDA gisteren deden. Ze riepen de minister op geld uit een speciale pot met 263 miljoen euro te halen. Slop zegt dat er over dat geld afspraken zijn gemaakt die tot 2020 gelden... en dat er tegen die tijd naar een nieuwe loonsverhoging wordt gekeken. 13 jongens in de leeftijd van 14 tot 22 zijn veroordeeld voor het mishandelen van twee homoseksuele mannen in Dordrecht. De straffen variëren van voorwaardelijke jeugddetentie tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Omdat er volgens de rechter geen bewijs is gevonden voor homofoob geweld, vallen de straffen lager uit dan het OM had geëist. Medewerkers van Google in onder meer Tokio, Zurich, Dublin en Londen hebben hun werk korte tijd neergelegd. Ze deden dat omdat ze vinden dat Android-bedenker Andy Rubin de hand boven het hoofd is gehouden na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Rubin mocht in stilte vertrekken met een gouden handdruk. Parkeren in Amsterdam wordt in april volgend jaar flink duurder. In het centrum gaat het uurtarief van 5 naar 7,5 euro. Ook in omliggende wijken gaat het meer kosten. Het gemeentebestuur wil Amsterdam autoluw maken... en wil dat meer automobilisten het openbaar vervoer pakken. Het weer regenachtig en ongeveer 14 graden. Later vanavond wordt het droger, maar vannacht en morgen vallen er nog enkele buien. Morgen in de loop van de dag op steeds meer plaatsen zon en het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke avondspits. De files met de meeste vertraging staan in de regio Noord-Holland... op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht een kwartier vertraging. A4 daarna richting Amsterdam tussen Knopen de Hoek en Knopen de Meer 20 minuten.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 slechte seks en eeuwige liefde... Regisseur Bad van Heel bewerkte de toneelversie voor twee acteurs naar een voorstelling voor negen amateurspelers. De voorstelling die begint om 4 uur en de kaarten kunnen, kunnen gereserveerd worden via 023 eh, 5715705 of dekrocht.nl. Als entreeprijs vraagt men een vrijwillige bijdrage. En in de locatie is Theater de Krocht in Zandvoort. Ja, dat is het, in Zandvoort inderdaad. Dan moet ik even kijken welke, welke muis ik moet hebben. Dat krijg je als je er meerdere hebt, hè dan weet je niet welke je moet hebben. Daar komt hij. Bonnie M met The Rivers of Babylon. En het is alweer tijd voor onze gouden ouwe van de week. Golden Oldie. Ja, ik heb uitgekozen René Klein. En die maakte in de jaren 80 deel uit van de boy, uh, boyband Fresh. En dan later werd omgedoopt in Bar Bam to the Bam Bam. Deze groep deed mee met het lied Lamme dan doen dan. Mee aan de voorrondes van het Nationale Songfestival in 1989... Hij maakte bij het grote publiek bekendheid door 28 november 1992 te gast was... in het televisieprogramma De Schreeuw van de Leeuw van Paul de Leeuw. Klein vertelde in deze uitzending openhartig over zijn ziekte AIDS. De uitzending werd beloond met de Bronzen Roos op het Festival van Montreux... en de Zilveren Medaille TV-programma en Promotion Award of the New York Festival. Aan het einde van de uitzending, bij de Leeuw, zong Klein het lied Mr. Blue oorspronkelijk gecomponeerd en gezongen door Yazoo. Niet veel later kwam Mr. Blue op single uit... met Candy Durfer op saxofoon... die het nummer 1 positie in de Nederlandse hitparade haalde.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 De commissie Begraafplaats, de gemeente Zandvoort... en het uitvaartzorgcentrum Zandvoort organiseren deze avond. En het programma ziet er als volgt uit. Om 7 uur is elke Zandvoorte inwoner welkom... om de uitgezette lichtjesroute te lopen over de begraafplaats. Vanaf half acht zingt de zanggroep Ubi Caritas... ook voor de avond toepasselijke liederen. En om 8 uur zullen op de oude gedeelte van de begraafplaats... de namen worden genoemd van degenen die het afgelopen jaar... op de begraafplaats zijn begraven, in het aarsum zijn bijgezet... of zijn verstrooid. De aanwezigen kunnen kaarsjes neerzetten en bolletjes planten in het parkje bij het Vredeszuil. Daarna laat de zanggroep Ubi Karates nog enkele liederen horen. the secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this the fourth, the fifth, the minor fall. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. weer ZFM. De kandidaten zijn bekend voor de verkiezing onderneming van het jaar 2018. De afgelopen weken kon iedereen in Zandvoort kandidaten aanmelden... voor de verkiezing van de onderneming van het jaar 2018. Ruim 500 mensen namen de moeite om gezamenlijk circa 45 verschillende bedrijven in te dienen. Hiermee heeft de organisatie een shortlist gemaakt... waar uiteindelijk negen kandidaten, verdeeld over drie categorieën, uit zijn voortgekomen... En de kandidaten zijn als volgt ingedeeld. Categorie horeca, de drie aapjes. Philoxenia en het Wapen van Zandvoort. Categorie retail, Air Force, Tutti Frutti en Van Vessem. En de categorie overige, de academie, autobedrijf Zandvoort en Spider Rand. De komende weken kan er op verschillende manieren gestemd worden... via het stembriefje in de Zandvoortse Courant per categorie worden degene met de meeste stemmen winnaar van zijn categorie. Wie de overal winnaar wordt, wordt mede bepaald door een vakjury... bestaande uit gerenommeerde ondernemers uit Zandvoort. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de ondernemersgala dat op donderdag 15 november aanstaande opnieuw in strandpaviljoen De Haven van Zandvoort georganiseerd zal worden. Deze galaavonden worden in opdracht van de gemeente georganiseerd... en is voor alle deelnemers gratis te bezoeken. Het thema dit jaar is duurzaam economie. En wat ik begrepen heb, wij hebben elke middag een uitzending van 12 tot 2. En de volgende week worden deze ondernemers die genomineerd zijn... uitgenodigd in onze programma's van 12 tot 2.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 en het ging vanmiddag met name in het oostelijk helft van enige tijd regenen. Daarvanuit scheen in het noorden en het oosten eerst nog af en toe de zon. De middagtemperatuur kwam niet verder dan 12 graden... en stond een overwegend matige, langs de kust soms vrij krachtige zuidoostelijke wind. In de avond kan het ook elders af en toe gaan regenen. Vannacht is het wisselend bewolkt en trekken er enkele buien naar het oostwaarts. De minimumtemperatuur ligt rond 6 graden. De wind draait van zuid naar west tot matig tot vrij krachtig, aan de kust krachtig tot hard. Morgen zijn er perioden met zon en kan er overal in het noorden een bui voorkomen. Middagtemperatuur ligt rond, uh, ligt rond de 11 graden en het zuidoosten tot het westenwind is matig... en in de kustgebieden eerst nog vrij krachtig. The beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. Charleston was once the rage. Uh-huh. History has turned a page. Uh-huh. The miniskirts, the current thing. goes on. The beat goes on. The drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. The grocery store, the supermarket. still keep on marching off to war. Electrically, they keep a baseball score. And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La di da di dee. La di da di da. Grandma's sitting chairs and reminisce. Boys keep chasing girls to get a kiss. The cars keep a going faster all the time. goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La di da di dee. La di da di da. And the beat goes on. Yes, the beat goes on. And the beat goes on. Het ritme van Zandvoort. Al 40 jaar toert de Ierse volkgroep The Furries over de hele wereld. Van de Carnegie Hall in New York en de Royal Albert Hall in Londen... tot in de kleinste dorpszaaltjes van Australië en in hun thuisland Ierland een van de oudste en populairste Ierse volkgroepen... bezorgt liefhebbers van deze muziek een avond van hun leven. Dit jaar zal het helaas voor Zandvoort de afscheidsconcert zijn... want ze komen niet meer terug. De heren vinden het na 40 jaar meer dan genoeg. Dit jaar hebben ze ter ere van hun jubileumtour weer een cd uitgebracht... die tijdens het concert verkocht zal worden. De vijf mannen speelden goud eerlijke muziek vol vuur... en waar de liefde voor Ierland van afstraalt. Ze zijn niet alleen bekend door de snelle Ierse jigs en reels die ze spelen... maar vooral ook hun prachtige emotionele geladen love- en sad-songs... spreken het publiek zeer aan. Een concert van The Furious is er eentje om nooit te vergeten... met een lach en een traan. Iedereen gaat vrolijk naar huis. Mis ze niet. De aanvang is kwart over acht en de zaal is open om acht uur. De kaarten die kosten 20 euro en die zijn verkrijgbaar via de krocht... 023 57 15705 of uh, info at thefurious.nl. En ik herhaal het telefoonnummer nog een keer. 023 5715 705. As I was going over the Cork and Kerry mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol, I then produced me rapier. Since then for you are the boldest saver. Mushering, the one do, the one la. White fall is daddy o, white fall is daddy o, this whiskey in the jar. I counted out his money, it made a pretty penny. I put it in me pocket, I took it home to Jenny. She sighed and she swore she never would deceive me. But the devil will take those women, for they never can be easy. Mushering, the one do, the one la. White fall is daddy o. chamber, all for to take a slumber. I dreamt of gold and jewels, I'm sure it was no wonder. Then Jenny drew me charges, and filled them up with water. join me. We go roving in Kilkenny. I'm sure he treated me fairer than my old sporting Jenny. Ushering double do double dab. Like Father Danny O, like Father Danny O, there's whiskey in the jar. Well, some take delight in fishing or boating, Others take delight in the carriage wheels rolling. But I take delight is er een poëzielezing... en we, discussiëren we discussiëren aan de hand van het beroemde gedicht van Marinius Nijhoff... over de commotie naar aanleiding van het Boekenweekthema 2019... De moeder, de vrouw. Aanmelden vooraf is prettig, maar niet noodzakelijk. En de kosten zijn 2 euro. En dan krijg je voor een kopje thee of een kopje koffie. Het is donderdag 15 november om van 2 tot half 4. En het is de locatie De Blauwe Tram in Zandvoort. Nou, even kijken of mijn... Eh, of ik, ja, dat krijg je als je veel muizen hebt. Hè? Dat, <laughs> had ik net ook al. Hey, brother. dat was Avicii met Hey Brother. En voordat we naar de Biscoop-programma gaan... gaan we nog eventjes... Eh, I like to teach the world to sing. En ja, dat moeten we altijd. The New Seekers. I'd like to build the world a home... and furnish it with wat komt er toch bekend voor? Maar nou weet ik het weer. Dat was vroeger een Coca-Cola-reclame. En daar werd dit liedje in gezongen. We gaan over naar het volgende item, Bisco-programma. Voor Zandvoort en de regio. Ja, het Bisco-programma van Circus Zandvoort tot en met 7 november. En dan hebben we Small En dat is in het Nederlands een meeslepend verhaal over vriendschap, moed en vreugdevolle nieuwe ontdekkingen. Smallfoot zet het mythe op zijn kop als een slimme jonge Yeti. Iets waarvan hij niet wist dat het bestond. Een mens. En het is zaterdag 3 november om half 2, zondag 4 november om half 2 en woensdag 7 november om half 2. En dan hebben we ook nog Superjuffie, dat is ook in het Nederlands. In de avonturen van Superjuffie is het grootste avontuur om te komen voor zichzelf en te leren dat jij er mag zijn. Juf Josje is een heel gewone juf, maar als zij een mysterieus beeldje ontdekt... verandert ze plotseling in Superjuffie. Ze schiet als een groene tornado door de lucht, kan met dieren praten en komt in actie als ze in gevaar zijn. Zaterdag 3 november om half 4, zondag 4 november om half 4 en woensdag 7 november ook om half 4. En dan hebben we nog een leuke film Doris. Het leven is geen met croissantjes en softijs overladen kampeerwestijn. En het is vrijdag 2 november 8 uur, zaterdag 3 november 8 uur... zondag ook om 8 uur, maandag om 8 uur en dinsdag nog om 8 uur. En dan hebben we nog eh, Cinema Nostalgiekeuze, Boekclub. Diana is een weduwe, Vivian geniet van haar leven als eeuwige vrijgezel... Sharon verwerkt nog steeds haar scheiding van jaren geleden. En het huwelijk van Carol zit in een sleur. Nou, wat wil je nog meer? Dinsdag 6 november om half twee. En verwacht wordt Fantasy Beats, The Crimes of Crinwald... En het is vanaf 15 november om 8 uur. En A Star is Born vanaf 16 november om 7 uur. Ja, en Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht om 17 november. En The Grinch vanaf 1 december. He's five foot two and he's six feet four. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for a thousand years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will. Kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan. And he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds. He says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die. And he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Laval? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war. And without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me, and brothers, can't you see?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 We gaan door met Chris Crap. Liar, Liar. Daar bedoel ik niks mee hoor. Voice nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel, vliegt het toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen, gaat er altijd eentje mis. En doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het een kan niet zonder het je voelt je niet zo fijn. Weten dat je extra goed moet zaaien. Wil de oogst wat beter zijn. Maar je vindt de hulp zo overbodig. Want je weet het zelf zo goed. Toch heb je je naaste mensen nodig. Ja, deze donderdag zit er voor mij weer op gaat sneller dan je altijd verwacht hebt. Dat is altijd zo. Maar goed, het zit er weer op. Ik hoop u volgende week in ieder geval volgende week donderdag weer te treffen. Om half vier, om vier uur, van vier tot zes. En eh, daar maken we er weer een gezellig programma van. Ik wens u een heel fijn weekend.